Volgens netbeheerder Tennet hadden alle huishoudens voor middernacht weer licht en verwarming. De inwoners van Sassenheim hadden rond tienen als eerste weer stroom en daarna keerde de elektriciteit ook in de andere gemeenten terug. De stroom viel kort voor half acht uit bij bijna 100.000 inwoners van de gemeenten Lisse, Sassenheim, Voorhout, Katwijk, Noordwijk en Hillegom. Dat kwam door een storing in het hoogspanningsstation. De oorzaak daarvan is nog onbekend, maar Tennet denkt niet dat de storing is veroorzaakt door het winterse weer. Bij daglicht gaat de netbeheerder uitzoeken wat de problemen dan wel heeft veroorzaakt. Twee mannen die gisteren waren aangehouden op de Britse luchthaven Heathrow... worden beschuldigd van een valse bommelding. Een van hen moet maandag voor de rechter komen, de ander later deze maand. Het zijn twee mannen van 58 en 48 uit Dover. Ze worden niet alleen beschuldigd van een bommelding, maar ook van openbare dronkenschap. De twee zaten in het toestel dat op het punt stond om te vertrekken naar Dubai... toen ze dreigende taal begonnen uit te slaan. Gewapende agenten kwamen vervolgens het vliegtuig binnen om de twee mannen te arresteren. Een derde verdachte die werd aangehouden is vrijgelaten. Coalitiepartij GroenLinks in Maastricht heeft nog veel vragen over het optreden van burgemeester Leers in de zaak van zijn vakantievilla in Bulgarije. De afgelopen dag concludeerde het bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten dat Leers de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt. Leers kocht de villa in 2006 van een bevriende ambtenaar van de gemeente Maastricht. Het CDA vindt dat Leers gewoon kan aanblijven. De derde coalitiepartij, de PvdA, wil nog niets zeggen. Volgens de onderzoekers heeft Leers onhandig en onverstandig geopereerd.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 Somewhere you just bounce up. Yeah. Everybody not here, you, I'm kinda busy. Cause am